Goedemorgen, ik ben Dielke en Dit is het nieuws van NOS op 3. Als het aan de staatssecretaris ligt, wordt roken superduur. Hij wil dat in stapjes gaan doen. Elk jaar 2 euro bovenop de prijs voor een pakje. Op die manier kost het in 2040 zo'n 47 euro om een pakje sigaretten te kopen. De staatssecretaris wil dat op die manier meer mensen gaan stoppen met roken... legt verslaggever Wilco Boom uit. Het is in het belang van de gezondheid, want eh, elk jaar sterven er ongeveer 20.000 mensen in Nederland... als gevolg van het roken, bijvoorbeeld eh, longkanker en hartproblemen. En dat zijn geen eh, misselijke aantallen. De kogel is nog niet door de kerk, de ministerraad moet er nog wat van vinden. Er gaan deze week miljoenen coronaprikken over datum. In totaal liggen er nog 11 miljoen op de plank, staat in het AD. Een groot deel moet worden vernietigd omdat ze niet op tijd konden worden gedoneerd aan andere landen. Het gaat vooral om AstraZeneca-vaccins die binnenkort niet meer goed zijn. Het subsidiepotje voor het kopen van een nieuwe elektrische auto is nu al op. In totaal lag er dit jaar 71 miljoen euro klaar. Per auto ging het om een hulpbedrag van 3350 euro. En dat ging dus hard. Volgend jaar wordt de pot weer aangevuld. Ben je van plan om een tweedehands elektrische auto te kopen, dan is er nog wel geld voor je. Een bizar verhaal uit Culemborg. Daar is een boom ontploft. Het gebeurde gisteravond nadat de bliksem was ingeslagen. Voor de buren kwam het als een verrassing. Er is één bliksemslag geweest en die heeft gelijk de boom geraakt. De, het water in de boom is gaan koken. Daardoor is die boom ontploft. Hij is niet eens omgewaaid, maar hij is echt ontploft. En de, de wortelkluiten en de trottoirbanden die lagen vijf meter verderop. En, en zelfs eh, tot 50 meter eh, in de buurt hier. Door het rondvliegend puin zijn auto's beschadigd, woningruiten gesneuveld en dakpannen naar beneden gevallen. Er is niemand gewond geraakt. Het weer, buien in het noorden, soms met onweer. Hoe verder naar het zuiden, hoe zonniger het wordt. Wel fris en gaat op 17. Morgen droog, flink wat zon en dan wordt het 19 tot 22 graden. verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Wijnand Zwaan van de ANWB. Op de A2 van Utrecht naar Amsterdam rijdt het verkeer nog langzaam tussen Apkoude en Knopend Amstel 7 kilometer met maximaal 10 minuten oponthoud. A4 van Den Haag naar Amsterdam tussen Knopend De Hoek en Knopend De Nieuwe Meer langzaam rijden over 10 kilometer. Daar is de vertraging een kwartier. Op de A10 de ring van Amsterdam tussen Knopend Watergraafsmeer en Amsterdam Buitenveldert 5 kilometer langzaam rijden met daar 10 minuten extra reistijd. Tot zover de verkeersinformatie. Zin in Zandvoort. Zin in Zandvoort is zin in ZFM.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 Vervolgens doen we het iets rustiger aan met Marie Trini en Mañana. En tot slot Enrique Macias met Cingarella. no me hables, no me hables así. No me mientas que me duele que me traten así. Ya no sé si dejarte de lado o fingir que me voy por no verte. Si total ya conoces mis fallos y al final me tendrás a tu suerte y no me hables, no me hables. No me hables así. No me mientas que me duele que me traten así. Pues saber qué tiene de malo querer como estoy queriéndote no me hables No me hables así No me mientas que me duele Que me intenten mentir De cada día nuevo no te aprendes el consejo Te molesta pues evitas el que te hablen de mí es que el llanto de mi cuerpo no atraviesa tu ventana. La mantienes bien cerrada y solamente para mí. No me hables, no me hables, no. No me hables así. No me mientas que me duele. Que me traten así. No me hables, no me hables, no no me hables así. Ya no sé si dejarte de lado o fingir que me voy por no verte. Si total ya conoces mis fallos y al final me tendrás a tu suerte. No me hables, no me hables, no, no me hables así. No me mientas que me duele que me intenten mentir. No me hables, no me hables, <laughs> no me hables así. No me mientas que me duele que me intenten mentir. Triple Play. Muziek voor alle seizoenen. de la seda que pusieron en mis manos. Mañana mozzarella. Madone avant les Madonna. Étrangère, familière, quand les guitares s'accrochent à toi. Zingarella, zingarella. Zingarella. Zingarella, Zingarella. Et la musique est faite pour toi. Magicienne, musicienne, quand je l'écoute dans ta voix, Zingarella, Zingarella. waar de nostalgie van afdruipt.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 uit de broers Chris Patrick en Alex Frankfort, die Gibson als artiestennaam aannamen. Het drietal werd geboren op het Caribische eiland Martinique, maar verhuisde al op jonge leeftijd naar Frankrijk. De groep scoorde met de mengeling van disco en salsa enkele hits aan het eind van de jaren 70 en in het begin van de jaren 80. Quisera Mavida en Cuba zijn de hits. Een greep uit het verleden. I Left My Heart in Jamaica is minder bekend van ze, maar daarom niet minder mooi. we volgende week. Dag! At first, mom and papa called the little girl lady. They raised her on the banks of a river bed. A houseboat tied to a big tall tree. A home for my papa and my mama three, Papa jumps to his feet. Already Mama's cooking Papa something to eat. At half past, Papa, he's ready to go. He jumps in his Piro headed down the bayou. He's got fishing lines strung across the Louisiana River. Gotta catch a big fish for us to eat. He's setting his traps, catching anything he can. He's gotta make a living, he's a Louisiana man. Gotta make a living, he's a Louisiana man muskrat pies hanging by the dozen. Even got a little bitty muskrat cousin. Got him out drying in the hot, hot sun. Tomorrow Papa's gonna turn him into money. call Mama Rita and my daddy Jack. My little baby brother on the floor, that's Mac. Red and Lynn are the family twins. Big brother Eddie's on the bayou fishing. On the river floats Papa's great big boat. That's how me and Papa get into town. It takes every bit of a night and day to even reach a place where the people stay. Oh, I can hardly wait until tomorrow comes around. That's the day my Papa takes the first to town. Papa done promised me that I could go. He'd even let me see a cowboy show. I saw the cowboys and engines for the first time then I told my papa gotta go again Papa says, hun, we got lines to run We'll have to come again cause there's work to be done fishing lines strung across the Louisiana River. Gotta catch a big fish for us to eat. He's setting his traps, catching anything he can. Gotta make a living, he's a Louisiana man. with version. Music arms the full of love. Sounds really make you rub and scrub.